Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, staat op instorten. Volgens NRC is in Ter Apel bijna 1 op drie 3 medewerkers uitgevallen. Ook krijgt de opvangorganisatie ruim 1000 vacatures niet ingevuld. Medewerkers maken lange dagen onder hoge druk en het COA ziet geen oplossing meer voor de situatie. De organisatie zegt dat zij zich niet meer aan de wet kan houden, namelijk het opvangen van asielzoekers op humanitaire wijze. San Francisco heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege het apenpokkenvirus. In de Amerikaanse stad zijn nu ruim 260 mensen besmet met apenpokken. Nergens in de VS loopt dat aantal zo snel op. Volgens de burgemeester krijgt de stad niet genoeg hulp van de federale overheid. Via een noodtoestand kan de stad meer geld uittrekken tegen de uitbraak. Zo is er grote behoefte aan vaccins. De Franse president Macron heeft gisteravond de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen voor een diner. Het bezoek van de kroonprins wordt als omstreden gezien. Veel landen houden Mohammed bin Salman verantwoordelijk voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Toch praten veel landen nu weer met de Saoedische kroonprins, mede door angst voor energietekorten. De VS looft 10 miljoen dollar uit voor informatie over Russen die zich met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid. Specifiek gaat het om een trollenfabriek die gefinancierd werd door een oligarch en Poetin-vertrouweling. Naast hem worden 12 andere Russen gezocht. Volgens de Amerikaanse geheime diensten was de groep cruciaal in Russische pogingen om de verkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Het weer. Nu kan het op sommige plaatsen nog licht regenen. De komende dag wolken en zon door elkaar.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 Play a number counter. Play a number counter. That number's hot. dat je graag Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je. En daar hield je me vast in je armen. dan zing ik altijd mee.